Kees Groot met het NOS-journaal. De politie in Barcelona beschouwt de aanval van vanochtend op een politiebureau als een terreurdaad. Uit voorzorg is de bewaking bij alle politiebureaus in de stad aangescherpt. De Algerijn van 29 ging vanmorgen vroeg het politiebureau binnen met een groot mes. Toen de aanwezige agenten er niet in slaagden om hem het bureau uit te werken, is hij doodgeschoten. De man was geen bekende van de politie. Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht langs de Friese Elfsteden gestaakt. De Olympisch kampioen van 2008 besloot even na 12 een pauze in te lassen, maar werd ziek. Op advies van zijn arts heeft hij besloten zijn tocht te staken. Hij wordt nu voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Van der Weijden begon zaterdag en heeft 163 van de 200 kilometer afgelegd. De zwemtocht was bedoeld om geld op te halen voor kankeronderzoek. De vier mannen die vastzaten na een bommelding gisteravond bij het Centraal Station van Tilburg komen vrij. Ze zijn geen verdachten meer. Het viertal werd opgepakt op verdenking van het dreigen met een terroristisch misdrijf. Uit de verhoren vanochtend is niet gebleken dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Het treinstation van Tilburg werd gisteravond na de bommelding ontruimd, maar een explosief werd niet gevonden. In Noord-Korea hebben zo'n 180 families uit Noord- en Zuid-Korea elkaar ontmoet. Zuid-Koreaanse senioren konden vanochtend even de zwaar bewaakte grens met Noord-Korea oversteken. Het ging vooral om mensen die ooit uit Noord-Korea waren gevlucht. Ze hadden hun familieleden niet meer gezien sinds het eind van de Koreaanse oorlog in de jaren 50. Drie jaar geleden waren er voor het laatst dergelijke familiereunies. Het weer vanmiddag lokaal nog een enkele bui.